Het gaat om enkele honderden brieven en pakjes. Volgens postbestellers was dat gebeurd in opdracht van een vestigingsmanager in Haarlem. TNT Post zegt dat het om post ging eh, die uit overvolle postbussen was gevallen en was verzameld in een container. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht heeft aangifte gedaan. Het opzettelijk onttrekken van post is strafbaar. Amsterdamse drugsbaron Charles Zwolsman is tot drie jaar cel veroordeeld voor het bezit van softdrugs en vuurwapens. In 2006 werden in een woning van Zwolsman in Gelderland 2000 kilo hash, een revolver en drie pistolen aangetroffen. De officier van justitie had zeven jaar cel geëist, maar de rechtbank vond geen bewijs voor de beschuldiging dat 59 kilo amfetamine die was gevonden ook van Charles Zwolsman was. Doordat die harddrugs niet bewezen zijn, komt de straf uit op drie jaar cel. In Spanje en Portugal is het vliegverkeer opnieuw ontregeld door de as van de vulkaan in IJsland. Luchthavens op de Canarische eilanden en het zuidwesten van het land zijn dicht. En het aantal vluchten op Madrid en Barcelona is met ongeveer een kwart teruggebracht. In Portugal zijn de luchthavens in Faro, op Madeira en op de Azoren gesloten. Op Lissabon en Faro kan wel worden gevlogen. Landskampioen FC Twente moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Engelsman Steve McLaren vertrekt naar, eh, naar Wolfsburg. McLaren tekent voor twee jaar in Duitsland en was de afgelopen twee jaar trainer bij Twente. En in zijn eerste jaar werd hij tweede met zijn ploeg en dit seizoen leidde die Twente naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.